om te onderzoeken welke vaardigheden leerlingen nodig hebben. Het platform vindt dat Engels onmisbaar is om toegang te krijgen tot de wereld. Ook digitale vaardigheden moeten deel uitmaken van de kern van wat kinderen op de basisschool leren, zegt het platform. Het gaat dan om media, wijsheid en het vinden, verwerken en creëren van digitale informatie. Op twee plaatsen in het land zijn gisteravond aardschokken gevoerd, gevoeld. De zwaarste in Helm in Groningen had een kracht van 3,1 op de schaal van Richter. Het KNMI kreeg meer dan 100 meldingen van mensen die de schok hadden gevoeld. Aan het eind van de avond was er in Emmen een beving van 2,3. Op Twitter zeiden mensen dat ze een knal hadden gehoord. Er zijn geen meldingen over schade. Gemeenten moeten de mogelijkheid krijgen om kleine asielzoekerscentra op te zetten. Ze vinden de centra die het COA wil met honderden mensen te groot. Dat zei voorzitter Wienen van de asielcommissie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in Nieuwzuur. Als gemeenten kleinere centra mogen openen willen meer gemeenten vluchtelingen opvangen, denkt Wienen. Rusland en de Verenigde Staten gaan snel hun militaire activiteiten in Syrië op elkaar afstemmen. Mogelijk komt er vandaag al overleg, hebben de ministers Kerry en Lavrov gezamenlijk gezegd. Lavrov zei dat militair overleg nodig is om onbedoelde incidenten tussen beide krijgsmachten te voorkomen. De Afghaanse regering meldt dat de Taliban na drie dagen weer is verjaagd uit Kunduz. De stad is weer vrij van terroristen, zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Volgens de gouverneur van de provincie Kunduz is er zwaar gevochten en zijn veel rebellen gedood.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 Het valt tot nu toe mee met het aantal files. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken wel 4 kilometer. A7 Horenzaandam tussen Purmerend Noord en de afrit Wormer 5. Op de A15 Gorkum Rotterdam bij Hardingsveld Giesendam 4.